en bij een defensieonderdeel. Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen. De Telegraaf meldde onlangs dat de militair in opleiding een WhatsApp-groep runden waarin Hitler, de nazi's en de NSB werden verheerlijkt. Onafhankelijke commissies onderzoeken de kwesties. Voor oud en nieuw zijn er genoeg veilige standaarden om siervuurwerk af te steken. In november leek dat nog niet het geval. Sinds dit jaar is een lanceerstandaard verplicht voor het afsteken van vuurpijlen. Ze moeten samen met de pijlen verkocht worden. Het NFI heeft ze getest op verharde en onverharde grond. Ze moeten meerdere malen achter elkaar te gebruiken zijn. En de vuurpijlen moeten verticaal de lucht ingeschoten worden. Daarnaast wordt er gekeken of de standaarden met harde wind blijven staan. Roken in een auto met kinderen mag binnenkort niet meer in Vlaanderen. Het parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen. Wie rookt in een auto waar ook een kind jonger dan 16 bij zit... riskeert een boete van maximaal 1000 euro. De Vlaamse minister van Omgeving wijst erop dat de concentratie gevaarlijke stoffen in een auto snel kan oplopen. En Nederland heeft een succesvolle dag achter de rug op het WK Korte Baan zwemmen in China. Ranomi Kromowidjojo won de wereldtitel op de 100 meter. zoals ruim een halve seconde sneller dan de nummer 2 Femke Heemskerk. De twee zwemsters veroverden daarna samen met Jesse Puts en Ties Elseman ook nog de zilveren medaille op de 4x50 meter wisselslag. Amerika won die race. En dan het weer. Het is zonnig in het midden en zuiden van het land. In de noordelijke helft van het land zijn er wolkenvelden. De temperatuur ligt rond de 2 à 3 graden en er waait een matige oostelijke wind. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1 tot min 4. Morgen overdag bewolkt en zon, dan wordt het ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 En dat komt uit 1980. De Gouden Ouwe van de Week. En het weer voor het komend weekend. En natuurlijk niet te vergeten... het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is nog lang niet alles, want we hebben een hele hoop nieuws over onze badplaats en de directe omgeving. Dus we hebben een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En dat kan u ook via internet doen. En dat is zfm-live.nl En dit is de laatste uitzending van mij voor dit jaar. Volgende week hebben we een speciale uitzending. En dan ga ik Bart en ik, onder getekende, gaan we vier uur lang een hele goede selectie uit de 2000 van 1999. De eerste 2000. Dus dat wordt ook een lekker vier, vier uurtjes. En ik begin ook met een lekkere. Ik begin met Queen. We will rock you. zo altijd begin ik met de evenementenagenda van december. De 14e is er kinderdisco en het is pluspunt aanvang om 7 uur. 14e en 15e toneelvoorstelling Wil Hilderink, Theater de Krocht, aanvang om 20 uur. De 15e opening IJsbaan, Raadhuisplein om 5 uur. De 16e Zandvoort Lacht, stand-up comedian, Amsterdam Beat Hotel. En dat is aanvang om 8 uur s avonds. De 21e openlucht kerstmusical... Kerkplein. En daar zijn diverse activiteiten. De 22e is een sprookjeswandeling. Stichting Zandvoortse Vierdaagse, het centrum van Zandvoort. De 22e, eh, Mark Eindhoven, van Zonneveld tot Pavarotti. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 23e, klessenconcert, kerstconcert, Alphens Kamerkoor, Cantatabele. En het is een protestantse kerk, aanvang om 3 uur middags de 29e, de Wandelende Winter Music Band door het winkelcentrum, 1 van 1 tot 5.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 De Haagse gitaargroep The Jumping Jewels was gebaseerd op de Fender Strato Coaster Sound van de Shadows. Eigenlijk hetzelfde dus. Vooraf, vooral ook uh, door toedoen van hun manager Herman Battelaar... wist de groep met zijn professionele aanpak een internationale status te bereiken... Met hun zanger Johnny Lyon hadden zij in de periode van 1961 tot 1965... een enorm groot succes in Nederland. In de zalen speelden zich vaak wilde tafereelen af met hysterische fans. Dat doen ze bij einde nooit. <laughs> in 1961 scoorde de groep een nummer 1 hit met Wheels. Die plaats moesten zij delen met de, originele Amerikaanse uitvoerders van The Sting Alongs... en een cover van het orkest van Billy Vaughn. En ja, ik heb uitgekozen eh, de Jumping Jewels met Wheels. Eh, de 14 december, dat is dus morgen... dan is er bloemschikken met een tegoedbon. Er is een extra bloemschikcursus op vrijdag 14 december... van 10 tot 12 in de grote zaal van de Blauwe Tram... voor iedereen die nog een tegoedbon bloemschikken heeft. Tegoedbonnen zijn hierna niet meer geldig. Graag opgeven voor 10 december, dus dat kan, vandaag kan dat nog... via 023 30 40 700 3040700 en zelf een bakje van 20 centimeter meenemen. Het is dus vrijdag de 14e van 10 tot 12 en dat is in de grote zaal van de Blauwe Tram.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 Hanouk met Nobody's Wife. Ja, <laughs> als je nou wordt schreeuwen, denk je ja, kan het me voorstellen. <laughs> We gaan door. De weekmarkt Zandvoort, Noord en de kerstfeer. 18 december van 12 tot 3. En zet dinsdag 18 december maar wat in de agenda. Het Zandvoort Kamer, Koor, I Allegri... komt zingen op de markt. Verkleed in Dixiaanse uitmonstering. We hopen dit publiek middagstand gul zul geven gul zal geven. Dat staat iets verkeerd. Het opbrengst gaat naar een vakantieproject voor kansarme kinderen uit Zandvoort... van wie de ouders het te krap hebben om de kinderen te trakteren op een vakantie. Er wordt gluwijn geschonken met een kerstkransje en er is warme chocolademelk. Het koor zingt ook zaterdag 22 december van 12 tot 5 in de dorpscam.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 voor na het overlijden van Diana van Engeland. En de zong Elton John toen op haar begrafenis. Prachtig. En we gaan natuurlijk door met ons volgende item. De, column, van de, week, van Nel Kerkman. Volgens mij valt de eerste kerstdag, de eerste kerstkaart... al vroeg op de deurmat. Het valt mij trouwens op dat de kersttypes dit jaar erg vroeg op gang komen. En vooral Sinterklaas zijn mijter heeft opgeborgen... verlichten de eerste kerstslingers het donkere straten. Nog even, dan viert Sinterklaas en de kerstman hun feestje gezamenlijk. Het idee kan ik niet echt waarderen. Het Sinterklaasfeest mag nooit uit onze samenleving verdwijnen. Dit keer was ik ook vroeg met de kerstfeer. Manlief borg de parasol op in, in de kelder... en nam kordaat de kerstversiering mee. Vandaar dat mijn ludieke kerstboompje, bestaande uit houten takjes... piepkleine lichtjes en kerstballetjes al in de huiskamer staat te stralen. Voordat de kerst zich aandient, moeten er nog enkele dingen geregeld worden. Op mijn afstreeplijstje staan buiten de kerstkaarten nog een paar andere zaken. Zoals de tuin winter het waterkraantje aftappen, het balkon versieren, het kerstlingetje en voor de krant een terugblik maken over het afgelopen jaar. Dus nog genoeg te doen. Maar het zijn niet alleen voor mij werkzame dagen voor de kerst... Ook de gemeenteraad en het college zullen op 18 december nog heel het een en ander in de agenda moeten gaan afstrepen. Hoewel er genoeg hamerstukken zijn en de agenda best zwaar beladen is... mag voor mij het punt veiligheid op de agenda toegevoegd worden. Ja, inderdaad. <laughs> nou ben ik weer even de draad kwijt. Want wietplantjes, beschietingen en een handgranaat geven mij geen veilig gevoel meer. De raad zal dus flink moeten gaan schudden aan hun takzuiger uit de boom te krijgen. Geen eenvoudige opgave. Pas als deze klus is geklaard, kan Zandvoort zich gereed gaan maken... om een veilig en een gezellig kerstfeest te gaan vieren. Nel Kerkman. Ja, dat krijg je als je het voor moet lezen. Dan moet je scrollen op het scherm en dan krijg je dat je even de draad kwijt bent.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 Hey chef, ik moet naar Wassenaar. today. It fell on the ground and it's rolling away. Like a trail leading me back to the Dutch mountains. To the Dutch mountains. Mountains. like a sheep in the Dutch mountains. Na de succesvolle kinderdisco van vorige maand... zal op 14 december, dat morgen, opnieuw een kinderdisco zijn... in Pluspunt aan de Vlemingstraat in Nieuw-Noord. Dit keer met het thema Winterwonderland. De zaal zal in thema versierd zijn... en de organisatie roept alle kinderen op om in thema verkleed te komen. De entree is 2 euro en het drinken, of lekkers, kost 50 eurocent. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om gezellig te dansen op de kinderdisco. Deze altijd gezellige kinderdisco met dansen, zingen en leuke spelletjes wordt georganiseerd door vrijwilligers. Omdat het steeds drukker wordt is de organisatie op zoek naar extra vrijwilligers vanaf 18 jaar. Aanmelden kan via Roy van En net was het de Dutch Mountain van de Nits. En ik ga door met, ja, waar gaan we ook alweer mee door?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 Son of Jamaica is een lied uitgevoerd door de Duitse groep Combay Dance Band. Geschreven door Eckhart Stein en Wolfgang Jass. Dat u dat maar weet. Het lied werd eind 1979 uitgebracht en vervolgens opgenomen op een debuutalbum Son of Jamaica. De tekst vertelt over de wens van de verteller om Jamaica te bezoeken nadat hij de Mountain of the Bounty als een jongen had gezien. Hij noemt Marlon Brando expliciet in de tekst. Daarmee verwijst hij naar de filmversie van 1962. Als hij op bezoek komt, wordt hij verliefd op een mooie vrouw... en zweert hij dat hij later terug te zal keren om bij haar te zijn. Het nummer was zeer succesvol in heel Europa... en bereikte nummer 1 in niet minder dan vijf landen. Cambay Dance Band heeft de track een aantal keren later opgenomen in hun carrière. Hier komt Son of Jamaica uit, 1989, uit 1980, Cambay Dance Band. young boy. I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon. Palms swaying under the moon. And we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can. Save up every dime. And one day, I'll return. Come back home to you. And then I'll stay forever. Het popkoor De Beachpopzingers geeft op 21 december... een flitsend kerstconcert in de protestantse kerk. Senioren en mensen met een smalle beurs krijgen als eerste de kans op gratis kaarten. Onder leiding van dirigent Arno Westerburger zullen daarbuiten het koor ook het, het koperensemble ZFC Zaandijk en het saxofoonkwartet De Kop van Riet aan deelnemen. De kinderdansgroep van On Air Dance, onder leiding van Anita Dane... zal hier ook aan meewerken. Er zijn speciale flyers voor senioren en mensen met een smalle beurs uitgedeeld. Die gaan in principe altijd voor. Maar als er plaatsen over zijn, is iedereen van harte welkom. Mochten er na 12 december nog plaatsen over zijn... dan wordt die onder belangstellenden verdeeld. U bent wel verzocht te reserveren, want vol is vol. De entree, drankjes en hapjes zijn helemaal gratis. Om te reserveren kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 238 39 337. Ik herhaal 06 238 39 337. En ik ga door met een heerlijke Nederlandse band. De band zonder naam. Ja, hoe kan je het bedenken, hè? De Gypsy Music. work is done and the tide is right to pick up a big canoe. Dance a beer aboard just to pass the night and flow down the river with you. Then we moor where the gypsies are playing. hier een gouden ouwe, ouwe, ouwe. Jenny was only nine years old. It's sister of someone I know, and she was pretty.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 Ooh, like she was. zitten we op het eerste uur. Ik hoop u graag weer terug te zien of te horen, zoals je het noemen wil... na het nieuws en de boodschappen. Ik hoop dat straks. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...